Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In elk geval morgen zijn er op de TU Eindhoven geen onderwijsactiviteiten vanwege een cyberaanval. Het interne computernetwerk van de universiteit is gehackt en daarom uit de lucht gehaald. Studenten en medewerkers kunnen daardoor niet bij hun e-mail of andere online diensten. De gebouwen en de campus van de TU Eindhoven zijn morgen wel gewoon toegankelijk. Het is niet bekend wie er achter de hack zit. Een Nederlander heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de zoektocht naar een vermist vliegtuig in Colombia. Het toestel met tien inzittenden verdween afgelopen woensdag van de radar. Door de data te analyseren kon de man de exacte locatie vaststellen en werd duidelijk dat het toestel tegen een berg was gevlogen. Alle inzittenden zijn omgekomen. De Nederlander heeft eerder geholpen bij een soortgelijke vermissing van een toestel in Colombia. Toen konden vier kinderen uit de jungle worden gered. Voor de kust van Noordwijk is vanochtend een lang rond voorwerp gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het hoogstwaarschijnlijk om een onderdeel van een torpedo uit de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk werd gedacht dat het ging om een vat met giftige stoffen en daarom werd een deel van het strand afgezet. Na onderzoek bleek dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om een aandrijfinstallatie van een torpedo. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen gewonnen van NAC. In Breda werd het 4-2. En FC Utrecht won uit tegen Feyenoord. In de Kuip werd het 2-1. En FC Twente boekte thuis een ruime overwinning op Willem II. In Enschede werd het 6-2 en Twente staat daardoor op de vijfde plaats. En Almere City tegen FC Groningen bleef doelpuntenloos 0-0. Het weer vanavond koelt het snel af. In het zuidoosten kan nevel of mist ontstaan. Minima komen uit op plus 1 aan de kust en mogelijk min 5 in het oosten. Morgen vroeg breidt, de mist zich uit en kan deze vooral nog in het zuidoosten hardnekkig zijn. op andere plaatsen is het zonnig. De maxima liggen op min 1 in het zuidoosten en plus 4 in het westen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Utrecht is een ongeluk gebeurd.